Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Je hebt nog een uurtje om naar de stembus te gaan. Je ontkomt er vandaag moeilijk aan. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Onze verslaggeefster Lisanne van Sponsen die vroeg aan inwoners van Tilburg hoe zij erin staan. Ik ben niet van plan te gaan stemmen, nee. Ja, ik heb me gewoon niet echt verdiept in de verkiezing. Ja, ik ga vandaag stemmen, ja. En jij? Ja, ik was ook wel van plan. Gaan samen als het goed is. Ja, we gaan dus, samen eh, straks. Ja. En waarom gaan jullie stemmen? Ehm, ja, ik vind het wel zonde. We hebben stemrecht en als je het dan niet gebruikt, vind ik dat gewoon zonde. Dus. Ga jij stemmen vandaag? Ik ga niet stemmen. En waarom niet? Ik weet niet op wie ik moet stemmen. Want eh, gewoon nog niet ingelezen of maakt het je niet zoveel uit? Nee, maar maakt helemaal niks uit. Helemaal niks. De stembussen sluiten dus vanavond om 9 uur en dan komt ook gelijk een eerste exit poll. Dat is een voorlopige uitslag. Degene die vrijdag geld had gestolen van een man die in een supermarkt een epileptische aanval kreeg, heeft zich gemeld. Die man die de aanval kreeg had nog iemand bij zich en die legde de envelop met het geld, bedoeld om boodschappen af te rekenen, even bij de kassa neer. En daarna was hij ineens weg. De politie zei eerder dat ze camerabeelden openbaar zouden maken als de dader zich niet zou melden en dat heeft blijkbaar geholpen. Op Schiphol is vanmiddag een Brabantse drugscrimineel opgepakt. Hij was vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel in een groot drugsonderzoek. Maar sindsdien was de man spoorloos. De man zou als opdrachtgever meerdere drugslabs hebben aangestuurd. En hij was net geland en kwam uit Zuid-Afrika toen hij op de luchthaven in de boeien is geslagen. En slecht nieuws voor de bewoners van de wijk Bloemendaal in Gouda, want dit ja, wordt niet verboden. Gisteravond stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Gouda tegen een hanenverbod. Een aantal inwoners wilden graag zo'n verbod in de stad... omdat ze erg veel last hebben van kraaiende hanen... en er ook vaak super vroeg wakker door worden. Vreselijk, als je gewoon iedere ochtend twee keer soms wakker wordt... Eh, gewoon, en, en gewoon dan weer niet kan slapen. En dat iedere keer weer en dan geen oplossing... ja, daar word je gewoon helemaal gek van. Maar voorlopig moeten ze dus gewoon even doorbijten... en misschien maar goede oordopjes kopen. Krijg je nog het weer. De rest van de avond en vannacht koelt het af tot rond het het vriespunt.